Amber Brandsen met het NOS-journaal. Een van de hoofdverdachten in de Haagse jihadzaak komt vrij. Oussama C. is 19 en wordt verdacht van ronselen, opruiing... en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Hij wordt gezien als de geestelijk leider van de groep. Volgens de rechter is er geen reden om hem langer vast te houden. C. zat al 14 maanden in de cel. In de bunker in Amsterdam staan in totaal 10 verdachten terecht... in de Haagse jihadzaak. Op de westelijke jordaan is bij botsingen tussen Palestijnen en het Israëlisch leger een Palestijnse jongen van 13 omgekomen. Hij werd in zijn borst geraakt door een Israëlische kogel. Vandaag overleed ook een Palestijn van 18 aan verwondingen die hij had opgelopen bij het geweld. De onrust nam toe toen donderdag een Israëlisch echtpaar in hun auto werd doodgeschoten. Rusland heeft het Turkse luchtruim per ongeluk geschonden. Moskou heeft laten weten dat het niet nog eens zal gebeuren. De Russen zijn vorige week begonnen met bombardementen in Syrië... en zaterdag onderschepte de Turkse luchtmacht een Russisch gevechtsvliegtuig. De NAVO-ministers van Defensie bespreken het incident later deze week... zo heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd. Een hoge Amerikaanse ambtenaar zei tegen persbureau Reuters... dat de Amerikanen niet geloven dat het binnendringen van het Turkse luchtruim een vergissing was. De ondernemingsraad van het Nederlands Forensisch Instituut heeft het vertrouwen opgezegd in directeur Wojciech. Aanleiding zijn de aangekondigde bezuinigingen op het instituut. Zo heeft de OR bekendgemaakt aan het ANP. Het kabinet wil dat het NFI 13% van zijn budget inlevert. Wojciech moet die bezuinigingen doorvoeren, maar onderbouwt zijn beleid volgens de OR niet genoeg. Ook zou Wojciech weinig leiderschap laten zien. Het weer, de bewolking neemt toe en langs de kust valt wat regen. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond en vannacht regent het in het hele land. Morgen buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer file. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam door een ongeluk bij afrit Berkel en Roderijs.